Clemens Peters met het NOS Journaal. Een gewapende man heeft in de Oekraïense hoofdstad Kiev zeker vijf mensen doodgeschoten en een onbekend aantal mensen verwond. Hij vluchtte daarna een supermarkt in en nam daar enkele mensen in gijzeling. De politie bestormde even later de supermarkt in het zuidwesten van de stad... nadat onderhandelingen met de schutter op niets waren uitgelopen. De dader werd daarbij doodgeschoten. Netbeheerder Tenet sluit nieuwe datacenters voorlopig niet aan op het stroomnet... omdat het netwerk anders te vol raakt. Tenet beloofde de bedrijven eerder wel een aansluiting, maar komt daarvan terug. Daardoor dreigt de netbeheerder zelf in de problemen te komen. Een Australisch datacenter eist bij de rechter een aansluiting. Anders wil het bedrijf vanaf 1 juni dagelijks 500.000 euro van Tenet. En het kan de schatkist een hoop geld gaan kosten, want Tenet is eigendom van de staat. Het kabinet schaalt op naar fase 1 van het landelijk crisisplan olie, melden bronnen aan de Telegraaf. Dat houdt onder meer in dat er extra wordt gelet op hoeveel olie en diesel er nog in opslag is en hoe de aanvoer verloopt. Ook zijn er extra gesprekken met sectoren die veel brandstof verbruiken, zoals transportbedrijven. In de volgende fase kan er een oproep volgen om zuiniger aan te gaan, aan, om te gaan met brandstof. Pas in de vierde en laatste fase is er sprake van een echte oliecrisis. Het opschalen naar fase 1 gebeurt vanwege de toenemende spanningen in het Midden-Oosten, met name in de straat van Hormuz. De Franse actrice Nathalie Bay is overleden. Ze was in Frankrijk onder meer bekend van de films La Nuit Américaine uit 1973 en Notre Histoire uit 1984. Baye speelde in haar carrière meer dan 100 rollen. Ze won vier keer een César, dat is de belangrijkste filmprijs in Frankrijk. Nathalie Baye was 77 jaar.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 Met nu. Entertainment for you. nee niet alleen voor jou Al ben ik gek op jou, nee ik verzie je niet Omdat je mij niet ziet, zing ik nu voor elke vrouw Je liep hier door de stad, je haren waren nat Het licht dat scheen op jou, ik zag een wondervrouw De kleuren van de nacht, belichten al jouw pracht Ademloos keek ik jou aan versteld gewoon. Je was een engel in de nacht die ik naar huis bracht. Ik ging naar je toe en vroeg aan jou zeg hoe maak ik ooit een kans bij jou? Nee, ik verzie je niet, maar zing dit liefdeslied. Nee, niet alleen voor jou, al ben ik gek op jou. Nee, ik verzie je niet, omdat je mij niet ziet. Zing ik nu voor elk na die eerste hallo was ik verkocht sowieso. Een engel en een duivel, ja je bent nu eenmaal zo. Na die kus van jou had jij me in het nauw. Ik was echt totaal klos. Maar na die eerste nacht, ik had het echt niet verwacht. Ja toen zag ik pas dat jij geen engel was. Jij was zomaar verdwenen, jij nam de nee niet alleen voor jou Al ben ik gek op jou, nee ik verzie je niet Omdat je mij niet ziet, zing ik nu voor elke vrouw niet na over een toekomst. En vergat mijn droom. Ik had geen hulp van buitenaf. En mijn goedheid werd gestraft. Waardoor ik steeds dieper belandde. Door de ellende door een ander. En ik vergat mijn droom. Maar na de regen kwam de zon. Ik vroeg me nooit af waarom waarom de dingen eens zo moesten gaan. Maar ik kom overal weer uit, omdat ik vocht voor mijn geluk, zelfs elke bittere traan. Het is toch nog goed gekomen, en ik volg nu al mijn dromen, omdat jij omdat jij achter me staat. En wat geweest is, is geweest. Vieren het leven en het feest, samen met jou. Oh, omdat ik van je hou. Ik zat in een verkeerde wereld. Het was drugs en rock en roll. Vechten om te overleven. Verkeerde tijd de verkeerde rol. Totdat jij kwam op een pad, als een engel in mijn hart. Vergat ik het verleden, omdat jij mij weer een toekomst gaf. ZFM. te staren. zo blij met elkaar. Zelfs de zon kon niet mooier stralen. Een verbond aangegaan, alles konden we aan. Ons geluk kon gewoon niet falen. De maan komt langzaam op en ik zit te staren. Alles is me zo lief, zelfs die laatste brief. Jij gaf op en liet alles varen. Je verdween uit mijn zicht, het museum ging dicht. Het museum van ons.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 Als je weg wilt uit Tirana, pak eens voor de gein de boot. Er is leven, er is leven na de dood. Na de dood. Zeedorf nou gebeuren toen hij van elf meter schoot? Er is leven, er is leven na de dood. Steek je snikkel zonder rubber in een hetero of een poot. Er is leven, er is leven na de dood. Na de dood. Heb je je doodsangst overwonnen? Hmm, wordt het alle dagen feest. Dus vandaag ZFM. ZFM. en ik jou niet verlies. Want soms kiest het leven een andere weg. Er is niets meer waar wat ik toen heb gezegd. De toekomst die jij voor ons zag, is nu sneeuw voor de zon. Ik weet als geen ander

Maar eigenlijk was je mijn nummer één. En nu is dat sprookje dus uit. En dat is mijn schuld. Het kwam onverwacht, het was niet zo bedoeld. Er is iemand anders waar ik voor voel. Maar toch is mijn hart nu heel even met twijfel vervuld. is het leven een andere weg. Het is niet meer waar wat ik toen heb gezegd. De toekomst die jij voor ons zag, is nu sneeuw voor de zon. Ik weet als geen ander hoe jij je nu voelt. Je bent bij me weg en soms gaat het niet goed. Ik wou dat je hier even was, ik je vast je aan me schreef. Dat je na nou toen vatte ik mijn auto en ik scheurde naar je huis. Want ik wou niets liever.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 liedjes zoveel geluk gevonden. De sterren bleven stralen voor ons al zoveel jaren. Muziek maakte ons één. En vrienden voor het leven. Nu zijn we goede vrienden. Muziek heeft ons verbonden. We hebben zoveel geluk gevonden. De sterren bleven stralen, voor ons al zoveel jaren. Muziek maakte ons één. En vrienden voor het leven. Muziek maakte ons één. mijn eigen droomde de volgde. Ik volgde altijd mijn eigen pad. En kwam overal, in ieder dorp en elke stad. Stond of soms te snel op eigen benen. Wist niet altijd raad met mijn gevoel. Maar toch ging ik rechtop op mijn doel. is niet meer gelukkig met de vrouw die zei dat ze van me hield. Was opeens niet meer gelukkig, gelukkig met haar. Oh, ik er in jouw leugens, terwijl ik het altijd wist. Maar liefde dan maar blind, oh, ik heb hem vergist. Jij leefde met een masker, maar er was niemand die dat zag. heb de weg weer teruggevonden, maar bij jou was ik die kwijt. Achteraf gezien was het met jou een verloren tijd. Een tijd die ik nooit meer vergeet, want jij brak mijn hart in twee. een maar er was niemand die dat zag. Ik voel me nu gelukkig en helemaal bevrijd. Ik heb de weg weer teruggevonden, maar met jou was ik niet kwijt. Achteraf gezien was het met jou een verloren tijd. Achteraf gezien was het met jou Als kleine jongen bij jou aan de hand was ik nooit alleen. De grote wereld die maakte me bang. Jij hielp mij daar doorheen Bij jou op de nek, oh dat was te gek. Zo'n mooie tijd voor mij het avondlicht keek ik in jouw gezicht Mijn grote voorbeeld was jij Want als ik moest gaan slapen dan wees je naar boven Je zij. kijk daar eens heen Als ik er straks niet meer ben, denk dan aan dit moment Dan ben je nooit alleen alles deed, is wat ik nooit vergeet. Want mijn voorbeeld was jij. Zoveel plezier gehad, altijd verzon je wat. Jij was er altijd voor mij. Ik heb van jou geleerd, wat goed was en verkeerd. Alles samen gedaan. Oh, die mooie tijd, die raak ik nooit meer kwijt. Daar denk ik altijd aan slapen, dan kijk ik naar over je zij. Kijk goed om je heen. Als ik er straks niet meer ben, denk dan aan dit moment. Dan ben je nooit alleen. Duizend sterren. Ik kwam jou tegen na zo'n lange tijd. Zag in jouw ogen de onrust en het spijt. Jij liet me achter met pijn en verdriet. Viel naar beneden toen jij me verliet. Kom weer naar boven, zie mij hier staan. Ik kan het leven weer aan. Ja, ik ga nu verder, ik blijf wel alleen Jij ging naar die andere, dat vond ik gemeen. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Niemand die mij zegt, maar ik ga wat ik moet. Ik ga nu verder, het leven is fijn. Voor mij geen verdriet meer, geen tranen, geen pijn. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Het kan me niet schelen wat je nu doet. De strijd gestreden, de spanning voorbij. Geniet van het leven en ik voel me weer vrij. Het verleden voorbij, ik kijk weer vooruit. Voel me herboren, kwam er veel sterker uit. Kom weer naar boven, zie mij nu staan. Ik kan het leven weer aan. Ja, ik ga nu verder, ik blijf wel alleen Jij ging naar die ander, dat vond ik gemeen. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Niemand die mij zegt, maar ik ga wat ik moet. Ik ga nu verder, het leven is fijn. Voor mij geen niet meer, geen tranen, geen pijn. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Het kan me niet schelen, wat je nu doet.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 vraag je niets meer, want jij liegt ieder woord steeds maar weer. Ik vraag geen waarom, want jij speelt met de waarheid. Dus laat het nu maar, en het staat en ik ben met je klaar. Het is er mooi geweest, wil van jou ook geen jij kan doen nu met je leven. Wat jij jarenlang al wilt, maar niet langer meer met mij. Je bent uitgespeeld. Ik heb liever dat je nu gaat, verdwijnen uit mijn leven. Nee, en je komt er bij mij echt nooit meer je koffer op straat, bekijk het maar even. Wat je ook tegen me zegt, heeft toch geen zin. En wat jij achterlaat, is pijn en veel verdriet. Maar al die tranen zie jij zeker niet. liever dat je nu gaat, verdwijnen uit mijn leven. Nee, en je komt er bij mij echt nooit meer heeft toch geen zin.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 vlieg naar de horizon, door het hemelsblauw. Alles wat onmogelijk lijkt, doe ik voor jou. Ik hou je stevig vast, laat je niet meer gaan. Ik kus je liefste lach en elke traan. En ik wil bij je zijn, zolang ik grenzeloos veel om je geeft. Als jij me eventjes maar is ongelooflijk wat liefde doet. Ik ben een ander mens, ik voel me goed. Mijn leven zonder jou was kil en grauw. Jij geeft me zekerheid, ik hoor bij jou. Als jij me eventjes maar